Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Aanklagers willen dat de agent in de George Floyd-zaak 30 jaar de cel ingaat. Die agent, Dirk Chauvin, drukte vorig jaar bij een arrestatie minutenlang zijn knie op de nek van Floyd. Die zwarte man kwam daarbij om. Kort daarna werd overal ter wereld geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. De aanklagers in de zaak willen dat Chauvin 30 jaar vast komt te zitten. Zijn advocaten willen dat het bij een voorwaardelijke straf blijft. Chauvin kreeg iets meer dan een maand geleden al te horen dat hij schuldig is... en hoort later deze maand van de rechter welke straf hij krijgt. Israël krijgt voor het eerst in 12 jaar waarschijnlijk een nieuwe premier. Al die jaren was Netanyahu aan de macht. Maar nu is het de leider van de oppositie gelukt om genoeg partijen bij elkaar te krijgen voor een regering zonder hem. En daar waren deze mensen op straat erg blij mee. champion, jou wordt verdacht van corruptie. En dus vinden steeds meer partijen het wel mooi geweest. En zien, zien ze een nieuwe premier dus wel zitten. Het parlement in Israël moet er binnenkort nog wel over stemmen. Heb jij wel eens wat bij New York Pizza besteld? Let dan even op. De pizzatent er waarschuwt voor nepmailtjes. Het komt door een hack waarbij allerlei info's zoals adressen, wachtwoorden en telefoonnummers zijn gelekt. Reageer dus niet op mailtjes van noreply@newyorkpizza.nl en verander voor de zekerheid ook even je wachtwoord. En een niet al te beste generale repetitie voor het Nederlands elftal. Over acht dagen begint het EK. Oranje speelt voor die tijd nog twee oefenwedstrijden. Gisteravond de eerste tegen Schotland. Niet een topland, toch stond Nederland al na een paar minuten achter. Nog een keer de schotten en een goal zeg! Henry! Uiteindelijk speelde Oranje met 2-2 gelijk. Memphis scoorde beide Nederlandse doelpunten, maar was na afloop zeker niet tevreden. Helaas hebben we niet gewonnen en helaas was het niet onze beste wedstrijd, maar... Eh, het was niet eh, te veel zorgen maken, denk ik, daarover. Ik heb nog nooit met eh, bijvoorbeeld eh, Wouter gespeeld in de spits. Dat heeft een beetje tijd nodig, dus ja. Zondag is de volgende oefenpot. Dan speelt Oranje tegen Georgië. Het weer kunnen wat buien vallen vandaag. In het oosten mogelijk met hagel en onweer. Maar dat is niet de hele dag hoor. De zon piept er heus nog wel tussendoor. En het wordt een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vannacht een ernstig ongeluk op de N200, de weg Zandvoort-Haarlem.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 me what to do I kinda wanna leave you now Goedemorgen, zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kan meer vaccins doneren aan Suriname, maar houdt die ongebruikt in opslag. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er nu 100.000 vaccins van AstraZeneca op voorraad zijn. Het toenemend aantal zonnepanelen is een risico voor de communicatiesystemen van hulpdiensten, meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om het C2000-netwerk dat brandweer, ambulance en politie gebruiken om met elkaar te communiceren. En het Rode Kruis blijft nog tot zeker het eind van het jaar helpen bij het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis in het hele Koninkrijk. Volgens de hulporganisatie blijft hulp, ondanks het naderende eind van de coronacrisis, hard nodig. Het weer, vrij veel wolkenvelden vandaag en vooral vanmiddag voelt het benauwd aan bij 23 tot 26 graden. Er kunnen vooral in het oosten forse buien vallen met hagel en onweer. feels the same incredible plekje om te schuilen daar zit hij dan. Van hartzeer wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey hoe jip, wat kijk je sip. Alleen een herdershond is trouw.